Radiohead en eh, Creep aan het begin van eh, de derde en laatste uur. Eh, het duurt niet op. Het is uh, Ori Crest, dus wat wil je horen? Vraag je favoriete plaat aan. Doe je heel makkelijk via 01354 of facebook.com slash maartenlog. En het mag werkelijk waar van alles zijn. Wij doen niet moeilijk. Vrijdagavond, alles kan, alles mag. Anything goes. Um, ehm, 01354 of facebook.com slash maartenlog. Daar kun je ook alles terugvinden over dit radioprogramma. Kun je alles volgen, alles altijd bij de hand. En eh, volg me ook op Instagram. Dan eh, mis je ook helemaal niks. Radiohead en eh, Creep. En dit is Earth in the Fire met september in januari. zo'n goede gozer, die, die Maarten. Impala, Last In Yesterday. Het is eh, de laatste single voordat eh, over iets meer dan een maand eh, het vierde album uit gaat komen. De Slow Rush. Eerder verschenen al de singles Borderline en ehm, It Might Be Time. Dit is dus de laatste single voordat het album gaat verschijnen op 14 februari 2020. Last In Yesterday. Tame Impala en zoals we dat gewend zijn van die gasten is hij gewoon weer goed. Daarvoor Earth, Wind and Fire met September. Maar dan in januari. Ja, het is eh, weer tijd voor een potje relaxen en leuke dingen doen. Daar is het uh, weekend toch voor, hè? laten we eerlijk zijn. En iedere week zetten wij van Het Houdt Niet Op voor jou op een rijtje... wat er dit weekend allemaal te doen is in en rondom Georlen. Nou, eh, ben je fan van Welen? Grijp dan nu je kans, want de Nederlandse zanger die komt in eh, januari naar Tilburg. Hij gaat voor het eerst in het eh, theater in om zijn persoonlijke verhaal te vertellen. Dit verhaal heeft hij een tijd voor zich gehouden, maar hij weet het nu op een gepaste manier te brengen. Met muziek. Welen dus in theaters Tilburg. Eh, ook leuk, een eh, pubquiz bij het 11 eh, elfde gebod. Zin om je hersens te laten kraken onder het genot van een goede borrel? Nou, schrijf je dan snel in voor de pubquiz bij het elfde gebod. Test je algemene kennis en maak kans op een hoop gave prijzen. Nou, ik wens je succes. Ehm, ook, ja, dit is, dit is geinig, de Alafter Party. Ligt de Geider after party? De single release. Ja, heb je al uh, carnavalskriebels? The Cat's Back heeft een nieuwe knaller opgenomen. De katterig voor de duidelijkheid. Een uh, meezinnig, een liefdesliedje, een ode aan de schoonste stad van het land. In de eh, The Cats Back eh, releasen ze dit nummer op ja, vandaag half negen. Dus zo, zojuist gereleased. dus kun je nog bij zijn. Ehm, oh, wacht. Nou is hij weg. Oh, ogenblikje, hij is weg. ik pak hem er even terug bij. Waar is hij nou? Even kijken. De Cats Back dus. En dan hebben we nog... Eh, even kijken de nieuwjaarsborrel, de late nieuwjaarsborrel bij uh, Club Smederij. Club Smederij organiseert in samenwerking met Beun Creatives een nieuwjaarsborrel. Wat je kunt verwachten, nou, een eh, hoop warmte en liefde door uh, knusse zitjes, dekentjes inbegrepen. In vuurschalen zijn er ook een food truck. Dus heel veel speciaal biertjes ook nog en goede muziek. Dus trommel al je vrienden op en wellicht tot dan bij nieuwjaarsborrel clubs meedraaien. Eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ehm, All Night, dubbele punt, DJ Singleicious, de bij de Hall of Fame. DJ Singleicious. dat staat bekend om zijn 70s, 80s, 90s singles. Dus laat die heupjes maar losgaan. Luid het nieuwe jaar in met een eh, all-nighter in Hall of Fame. De entree is maar 3 euro, dus ja, dat wil je natuurlijk niet missen. Ehm, ook nog, voor 9,50 geniet je van een hoop Hertog Jan Grand Prestige biertjes. Gebrouwen eh, in het jaar 2016 tot en met 2019. Het is een eh, beperkte oplage, dus bierliefhebbers, mis het niet. Mis het niet uh, bij eh, Grand Prestige Deluxe, de late vrijdag, eh, vrijdagmiddagborrel is dat eigenlijk. Nou, ik zeg proost. Eh, ja, dit is toch wel echt het opvallendste wat ertussen zit. Een workshop twerking. Ja, nou, dat kun je nou gewoon doen. Een workshop twerker. Stiekem altijd al willen twerken. Die billen schudden net als in de videoclips. Nou, grijp dan nu je kans. Josephine Levana, pole dancing, die organiseert zondagmiddag een twerk, twerk workshop. <laughs> een twerk workshop. Vind ik een mooi woord. Ehm, waar jij de meeste creatieve moves met je billen en heupen kan leren en laten zien. Dus even kijken. Nou, we doen er nog twee. Nog twee. Ehm, nou, voor alle senioren van eh, Tilburg is er zondagmiddag ook een groot voetbaltoernooi georganiseerd. Voor de niet-voetballers eh, onder ons, niet getreurd. Aanmoedigen en meefeesten kan natuurlijk ook. Ook in de kantine is er een uh, ski een feestje. Dat wordt georganiseerd. Dus eh, ja, jij kan daarbij zijn. Een apres-ski toernooi en een apres-ski party. Goed, eh, nog eentje dan, de laatste. Bij Rick's Bootcamp Sunday daar word je helemaal klaargestoond om je gelijk aan je goede voornemens te houden. Want ehm, om eh, tien uur s ochtends dan verzamel je bij Rix en vervolgens wandel je naar een locatie in de binnenstad waar je een intensieve bootcamp gaat doen. Dit onder begeleiding van eh, Kevin Bollen, dat is een echte personal trainer. En na de training, eh, na de training staat er een gezonde smoothie en een heerlijke lunch klaar voor je. Dat is bij Bootcamp Sunday bij Rix dus. Nou... Hoop tips weer eh, from me to you. Ik heb zo meteen ook nog een hele goede tip. Ga ik je zo meteen meer over vertellen. Eerst Toto, Kras en Win. close your eyes, spin around, say, hard time you could find, but ain't the way that you want. But it's still alright. Late at night, you lay around wondering counting all the lines. It ain't so funny now, say, times are hard to get this far, but it ain't the way that you want. I'll be damned if this old man don't start to count his losses. But it's still alright. So you learn a lot out there how to scorch and burn. Only have to bury your friends, and then you find it gets worse. Standing out on a ledge with no way to get down. Start praying for wings to grow. Oh, baby, just let go. outside. When I hit the ground, say, I could sleep here, forget all the fear. It would take time to grow. Maybe I don't know. 89, if you think about it. Remembering all the times that you pointed out, say, glass is clear, but all this fear starts at leaving a mark. Your idle hands are all that stands from your time in the dark. but it's still alright. Never Know Where Live. Zonder de night sweats dit keer. Leuk uh, dat zulke gasten het allemaal eh, nou solo gaan proberen. Bijvoorbeeld ook eh, Marcus King van de Marcus King Band. Die gaat nou ook een solo album uitbrengen. Maar dit is de allereerste solo single van Never Know Where Live. of nee, dit is helemaal niet waar wat ik zeg. Ik dacht helemaal niet waar. Helemaal niet waar. Vergeten man. Die heeft al een paar solo albums uit. Eh, ken ik eigenlijk niet. Ga ik checken. Uh, eh, maar Never No Way Live zonder de Night Sweats. En It's Still Alright. Dat is wel waar. Zonder de Night Sweats nog steeds goed. een nieuwe single. Uh, kijken wanneer, wanneer is die verschenen? 8 januari. Oh, dus uh, afgelopen woensdag. Daarvoor eh, Toto, Kras en Win. Hopelijk eh, weer wat geluk dit weekend. Hold the line. Ehm, eens even kijken. James en Shannon. Deze, die gaan allebei voor deze disco-knijter van ruim 40 jaar oud. Ja, 40 jaar terug. En na deze hit hebben we eigenlijk nooit meer iets van de beste man gehoord. Het is Patrick Hernandez en Born to be Alive. before. Thank you. Alice in Chains. Ach man, zo mooi. Het prachtige Wooster. Daarvoor eh, Patrick Hernandez en Born to be Alive. Ja, en vanavond is het natuurlijk ook gewoon weer tijd voor een uh, nieuwe Freaknacht. Vannacht eh, tussen 12 en 2. Dus ik ben er even zo meteen weer twee uurtjes tussenuit. Uh, tussen 10 en 12. Maar aan tussen 12 en 2 voor iedereen die nog niet wil of kan slapen is er eh, de Frieknacht. De allereerste editie van dit jaar, van 2020. En ja, ik had het al een paar uh, weekjes terug gezegd. We gaan iets heel leuks doen bij de Frieknacht. Deden we normaal nooit. Normaal deden we nooit leuke dingen. Nu gaan we dat wel doen. <laughs> 15 jaar geleden toen bracht uh, Rolling Stone Magazine ehm, hun lijst uit, of tenminste hun lijst. Ze publiceerden ja, eh, de lijst 500 beste liedjes aller tijden, volgens hun dan, hè, volgens het muziekblad Rolling Stone. 15 jaar geleden werd eh, die lijst gepubliceerd. Nou, komende mei, dus over een paar maanden, dan is het 10 jaar geleden dat de nieuwe versie daarvan ehm, ja, werd gepubliceerd in 2010. En tussen deze periode ga ik de originele lijst uit 2004, uit december 2004, nog een keertje uitzenden. Dus eh, ja, iedere vrijdag op zaterdagnacht tussen 12 en 2 dan hoor je een stukje van die lijst. Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Met vanavond eh, de nummers 500 tot en met 473. Dus er gaat eh, ja, echt weer van alles voorbij komen. Eh, de Rolling Stones komen onder andere voorbij, twee keer zelfs. Ehm, ook uh, Alice Cooper bijvoorbeeld, The Cure. Ehm, ook nog een keer David Bowie, Beastie Boys, uh, eh, Frankadelic. Het is echt een, een hele mix, dus ja, nou, dat is voor straks. De nummers 500 tot en met 473, die krijg je ja, eh, straks dus eh, tussen 12 en 2. En eh, nou, dan over een paar maanden, ik denk zo rond eind april, begin mei, dan zijn we een keertje bij de nummer 1, denk ik. Dus daar kun je vannacht nog naar luisteren. Dat is een extra weekendtip. Hè? Ik gaf je net 9 tips, dit is de tiende extra tip, zeg maar. En als je nog iets wil horen op eh, ja, deze vrijdagavond in dit programma, dan eh, heb je nog eh, nou, een kleine 20 minuten.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 Ehm, ja, dan... Ehm, ja, ik had een derde en laatste beloofd, hè. Hit die geen hit is geweest. Een liedje waar je het grote vermoeden van hebt dat het een grote hit is geweest... maar eigenlijk helemaal niks heeft gedaan. destijds dan in ieder geval. Inmiddels is nou, ook dit een enorme klassieker. Ehm... We gaan terug naar 1998. Het kwam eh, ja, deze single niet verder dan de tipperade. Daar heb je het woord weer. Het eh, ja, nummer kwam eigenlijk voort uit een eh, ja, versterker die werd getest. Weer naar de studio gebracht. En nou ja, Lenny Kravitz, nadat hij de beschikbare gitaar had aangesloten, begon hij aanbieden te spelen. En op een gegeven moment ehm, ja, wist de ingenieur die wist van, hé, hey, dit is iets. Dus die vertelde van, sluit de microfoons aan en gaat opnemen. Nou, nummer, nummer werd eh, nou, snel opgenomen, was eigenlijk ook al snel klaar. Het album was snel klaar. En Lenny Kravitz die wilde eigenlijk oorspronkelijk alleen dat het een B-kant zou zijn. Maar een vriend die het nummer hoorde, die overtuigde hem om zijn platenmaatschappij te bellen, de hele procedure stop te zetten en het nummer alsnog aan het album toe te voegen. werd dus geen grote hit. Maar hij won er wel een Grammy Award voor. 1998 voor Best Male Rock Vocal Performance. En diezelfde prijs, die won hij eh, twee, jaar later. Of nee, niet twee jaar, twee jaar later. Hij won diezelfde prijs, won hij nog... Eh, even kijken, moet ik goed lezen Oh ja, de volgende twee jaar won hij nog dezelfde prijs eh, voor American Woman en Again was dat. Maar ook voor deze en die werd geen hit in Nederland je toch behoorlijk wat airplay. Eh, hè? Nou, wat wil ik zijn. Lenny Kravitz, Hitting in is geweest. Eerder al eh, Johnny Cash en David Bowie. Nou, dus Lenny Kravitz. En Fly Away. I wish that I could fly into the sky so very high dragonfly. I fly above the trees, over the seas. Kravitz, hij eh, hield eigenlijk best wel van eh, nou, gewoon wat eh, makkelijkere nummers die gewoon lekker mm, ja, mee te zinnen waren. Lenny Kravitz en Fly Away, ook American Woman, in ieder geval zijn coverversie, werd ook geen hit. als driejarige ja, bleek, hij, bleek hij eigenlijk al de potten en de pannen een beetje voor de kleuter een inspiratiebron. Ehm, en in zijn jonge jaren leerde hij ook nog drums en gitaar. En nou ja, hij volgens mij hij verhuisde in 1974 Lenny Kravitz. Ehm, toen kwam hij terecht bij het California Boys Quartet, California, dat is ook een nummer van hem, ja. En eh, tijdens zijn middelbare schoolperiode leerde hij ook bas en piano spelen. Dus ja, eigenlijk bijna multi-instrumentalist eh, zou je kunnen zeggen. Ehm, en de rest is eigenlijk geschiedenis. Eh, Lenny Kravitz en Fly Away. Ik ga je nog voor de laatste keer iets nieuws laten horen. Dus van een ja, nieuw talent. ik heb er nog nooit van gehoord. Die van Gilflian, zo heet hij. Dit is de nieuwste single Stay A Little Longer. sleep, you're in my head. And I don't think that I can let you go now. Touching you is fun and all, but maybe you could meet my mom. Shit, I think I'm starting to fall in. Ooh, lying wide awake, watching light come through trying not to breathe so I don't wake you. I know I should be gone by the morning, but I don't want to. What if I stay? Ja, ik hou hiervan. Eh, het is eh, echt alles eh, door elkaar. Hij komt uit Philadelphia. Zijn naam is Devon Gilfillian. En ja, hij maakt echt een mix van van alles. Het is R&B, hip-hop, rock, blues, soul. Het is van alles door elkaar. En ontzettend spannende single dit. Het heet Stay a Little Longer. Nou, dat gaat helaas niet. Helaas niet, want het zit erop. Maar straks dus wel tussen 12 en 2 de Frieknacht. Met ehm, ja, heel veel fijne muziek nog. Eh, de Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs of All Time. We gaan hem uitzenden. Vanavond de nummers 500 tot en met 473. Ik wens je een heel fijn weekend. En eh, ja, ik heb er nog eentje voor je. We gaan er eh, relaxed uit. Met de Philadelphia Sound. Een paar jaar geleden overleed hij. Prachtig liedje van Billy Paul. Me en Mr. Jones. Tot straks in de Friknacht. En anders dan spreek ik je woensdag weer bij Going on the Ground.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 Now she'll go her way, and I'll go mine. Tomorrow. Was het allemaal goed? Nee. Eh, was het allemaal fantastisch? Nee. Maar was het met liefde gemaakt? Was het met passie gemaakt? Is het met medewerkers gemaakt die er alles voor hebben gegeven?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 Mijn naam is Jimmy Spijkers. Het kappen van 103 zomereiken aan de Guido Gezellenlaan in Goorle gaat toch door, ondanks dat er zes bezwaren voor waren ingediend. Volgens wethouder Johan Zwaans is het kappen nodig omdat de wortels onder de grond verstrengeld raken. De bezwarencommissie steunt de krap, maar vroeg de gemeente het besluit beter uit te leggen. Het college heeft nu een uitgebreidere motivatie geformuleerd. Feest Maarten is komende maandag te gast bij de lokale omroep Goorlen. Hij komt een interview geven bij Mixed en gaat ook wat nummers live doen. Vanaf 7 uur is het hele spektakel te volgen via 105.6 FM, Zero Kanaal 44 en lokaalomroepgoorlen.nl slash live. Er worden veel reacties gegeven op de nieuwjaarstoespraak die burgemeester Mark van Stappershoef dinsdagavond deed tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in het gemeentehuis. Zo schrijven sommige mensen dat de burgemeester de inwoners belachelijk maakt. In de toespraak gaat het onder andere over vuurwerk en de verantwoordelijkheden van de gemeente. De hele speech is terug te zien op lokaalomroepgoorlen.nl en zeo kanaal 44. Op www.goorlen.nl is de speech na te lezen. Tot zover het regionieuws. Soundstilburg.nl Goorlen en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomopgoorlen.nl My favorite audio is just saying go harder You're like the rodeo, gotta get a grip, better hold on In the midst of the moment, better not get down off And I bet your bottom dollar that I made more sense than you was thinking Love is the reason. And ain't nothing like to.